Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In Londen heeft brand gewoed bij het Kiwi House... de plek waar Nieuw-Zeelandse medaillewinnaars worden gehuldigd. Tijdens een barbecue op een buitenplaats ontstond brand... waarna 300 mensen geëvacueerd moesten worden. Kort na de evacuatie explodeerden twee gasflessen. Die ontploffing was zo fors dat het dak van de barbecue-ruimte eraf geblazen werd. Met incident raakte één persoon licht gewond. Het Kiwi House in Londen is voorlopig gesloten. Bij een brand in een varkensschuur in Achterdremt in de Achterhoek zijn zeker 700 dieren omgekomen. De brand brak gisteravond rond half elf door nog onbekende oorzaak uit. Brandweerkorps uit de wijde omgeving rukte uit om het vuur te bestrijden. Rond middernacht werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand in Achterdremt is asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer bleef dit beperkt tot het terrein van het varkensbedrijf. De tijdelijke machthebbers in Libië hebben de macht overgedragen aan een pas gekozen congres. Dat is bekendgemaakt door de Nationale Overgangsraad... die Libië sinds de val van dictator Gaddafi regeerde. Het congres moet nu onder meer gaan zorgen voor een regering... een kieswet en een nieuwe grondwet. Vorige maand stemden de Libiërs voor het congres. De verkiezingen werden gewonnen door de liberale Alliantie van Nationale Krachten... van Mahmoud Jibril. Ook Italië wordt geteisterd door bosbranden. De afgelopen dagen zijn meer dan 150 natuurbranden geteld. En op Sicilië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. In de regio Emilia-Romagna, die in mei werd getroffen door een aardbeving, kwamen twee mannen om. Het zwaarst getroffen gebied is Campanië, waar 50 branden woeden. Ook in de buurt van Napels en Rome woeden bosbranden.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 Que me atormentas sin piedad. Que lo eres todo para mí. De noche sueño despertar. Y yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace recordar klinkt anders, hoezo? De nacht klinkt anders. Nou, ook deze hit klinkt anders, want oorspronkelijk is dit eh, opgenomen in de Franse taal. Deze van Adamo. Adamo die er in 1965 een hit mee had onder de titel La Nuit. Maar Adamo heeft ook eh, platen opgenomen in het eh, Italiaans, in het Nederlands en zelfs in het Spaans. En deze was dus in de laatste taal. Jura Ademo met La Noche. Goeienacht allemaal, dit gaat het tweede uur worden van de nacht. Klinkt anders hier bij de vader op Radio 1. leuk. Inmiddels al wat reacties uh, eh, binnengekregen. Onder andere van uh, eh, Tom Luijendijk uit eh, Utrecht. Hij was niet zo gecharmeerd van de uitvoering die ik liet horen van de band Houses... van het nummer Somebody That I Used To Know. Maar dat heb je ook met de nacht anders. En vergeet niet, de dames en heren van de groep Houses... die stonden destijds in alle vroegte in de 3FM-studio... om die cover te zingen, geïmproviseerd en wel van dat nummer van Gauthier. En dan mag het af en toe wel eens een beetje even ernaast klinken... En verder neem ik de suggestie van... Kevin Meester mee, die had ook een leuke suggestie voor een eh, nachttitel. Nou, volgende week dan eh, komt zijn suggestie hier langs. In de nacht klinkt anders de vader op Radio 1. Dus nieuwe muziek uit van een band uit het uiterste noorden van Limburg. Rowanese. Omdat je die nieuwe single vaak zal horen de komende weken... Even iets anders uit het oeuvre van de band. She Still My Accordeon, Rowanese. Vandaag is het gebeurd, vandaag ben ik op opgestaan. Als in een droom ben ik naar onder gekomen. Ik ging voorzichtig van de trap, hield dicht neven de mond. Toen in de kamer aan, drong het die langzaam tot mij door. She my accordion. Als we weer met accordeon of met dure woordje goed. Neem maar alles van mij aan, mijn muziek ik rieden nooit. Ze stond mijn accordeon. wakker en ik zag. was ze hier niks in bed, intussen de dikke slaap. En het ragje lange boos, en de mooie bruine rug. En ben je veel weer sloop, maar min een droom kwam ik je terug. mij een my ze stond mij een accordion. van Rowanese. She Stole My accordion. met de medewerking van eh, een andere accordeonist die erbij was. Flaco Jiménez niet, tenminste zou ik zo zeggen. She Stole My accordion. En wat ik al zei, er is een nieuwe single uitgekomen van de band uit het Noord-Limburgse Amerika. De single die heet Geil. En dat is ook de titel van de cd, de nieuwe cd van eh, Jacques Poels. En de zijne die over een paar weken uit zal komen, 17 augustus... dan eh, zal de nieuwe cd van Rauwen Herzen eh, het licht zien. Rauwen Herzen die trouwens afgelopen zaterdag een optreden zou geven... in Steenwijker Wolds op het Dickie Woodstock Pop Festival. Dat ging niet door, want een uur voordat ze het podium op zouden moeten gaan... is dat podium in elkaar geklapt vanwege zwaar weer. Rones dus, hier bij de Varen op Radio 1. Dit was ook oud, heel oud repertoire. Dit komt uit de jaren 60, de New Christie Minstrels. En je hoort daarin de stem van Barry Maguire. Three wheels on my wagon, I'm still rolling along. The Cherokees are chasing me, arrows fly. right on by, but I'm singing a happy song. I'm singing the higgity haggity hoggity high. Pioneers they never say die. A mile up the road there's a hidden cave, and we can watch those Cherokees go galloping by. George, they're catching up to us. Get back in a wagon, woman two wheels on my wagon, and I'm still rolling along. Them Cherokees are after me. Flaming spears burn my ears, but I'm singing. those Cherokees go galloping by. Uh, uh, are you sure this is the right road? Will you hush up, you and your maps? One wheel on my wagon, and I'm still rolling along. Them Cherokees after me. I'm all in flames at the reins, but I'm singing. Cherokees go galloping by. George, should I get the bag of beads and trinkets? Woman, I know what I'm doing. No wheels on my wagon, so I'm not rolling along. The Cherokees captured me. They look mad, things look bad, but I'm singing a happy song. Come on, all you Cherokees, sing along with me. Uh. De nieuwe Christine Minsels met in de hoofdrol de stem van eh, Barry Maguire... die in de jaren 60 ook nog eens een keer een solo-hit heeft gehad met Eve of Destruction... toen hij uit die nieuwe Christine Minsels was gestapt. Een ander hit voor, de, voor dit gezelschap, voor dit koor, dat was eh, Green Green. Nou, eventjes een blik op eh, hitlijsten. En zo is er ook hier in Nederland een hitlijst van eh, muziek-dvd's. Daar kwam ik een hele bijzondere dvd tegen... Onder de titel Big Easy Express, dat gaat over een trein waarin muzikanten zitten die door Amerika reizen. In die trein wordt uh, gejamd, gemusiceerd, daar zijn filmopnamen van gemaakt. En die film die is op een dvd uitgeschenen, Die is zomaar in de DVD Top 50 gekomen in de muziek-DVD Top 50. Big Easy Express, waarin je onder andere de muziek kan horen van uh, Mumford Sons... maar ook van een niet zo bekende band die wel hele leuke muziek maakt. Luister eens naar de Old Crow Medicine Show. made it down the coast in 17 hours. Picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh I can see my baby tonight. plays a guitar, a big banjo now. Oh, North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up and lay. But I ain't I turn it back to live that old West Long Toke, but he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So right The Wagon Wheel. En het werd gebracht door de Old Crow Medicine Show. Een band die je dus ook kan tegenkomen op die eh, muziek-dvd Big Easy Express. Eh, wat ik al zei, het gaat om een uh, ja, soort roadmovie, zou je kunnen zeggen. Een roadmuziekmovie. Alleen eh, de gasten zitten dan niet in een auto of in een touringcar, maar in een trein. En al treinend musiceren zij met elkaar. En naast die Old Crow Medicine Show zie je ook en hoor je ook nog in die DVD... Edward Sharp en de Magnetic Zeros. En Mumford Sons. Mumford Sons die ook een nieuwe cd hebben gemaakt. Maar ik laat je even een opname uit 2010 horen. Dit is van Lowlands. But for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. and weep, little lion man. You're not as brave as you were at the start. Well, rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny not I, my dear? Oh, didn't I, my? Yourself, my man, you know that you have seen this all before little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. It is not your fault but mine, and it was your house on the line. I really fucked it up this time by my dear. But it's not your fault but mine, and it's your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny my phone with mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Mumford Sons was er twee jaar geleden op Lowlands klonken. En afgelopen zomer heb je ze nog kunnen zien op eh, Pinkpop en misschien ook wel op eh, Rock Werchter. En daar komt een nieuw album van een uit, zeer spoedig het album Babel. En daarvan is eh, afgelopen week al een single verschenen onder de titel I Will Wait. Mumford Sons dus. Nu we het over Lowlands hebben, nu ik het over Lowlands heb, laat ik in deze nacht ging het anders weer eens maken met twee volslagen onbekende namen die op de affiches staan. Ik had er nog nooit van gehoord. Atri Nassouf. Atri Nassouf, dat is de naam van de band. Komen van de Sahara. Ja, daar wordt ook muziek gemaakt. En wat voor muziek? Ga er zeker naar kijken als je naar Lowlands gaat. En laat je verrassen door deze exotische geluiden van Atri Nassouf. Ik laat je nu alvast kennis maken met Akau. Dat is de titel van het nummer. صفوسي أنا Macarilha. dus ook volgende week op Lowlands. En ik ben ook benieuwd of ze hun eh, traditionele gewaden aan hebben. Hun woestijngewaden, want dat zal het eh, helemaal eh, sfeervol maken. Je de Atrin Nassouf en hij behoort tot de Tuareg. Dat is een bevolkingsgroep die leeft in de woestijn. En dat overlapt dan twee landen, namelijk Algerije en Libië. Atri Nassouf. Je hoorde hem hier met een nummer dat als titel had Akal. En zoals ik al zei, volgende week dan is deze man met zijn band aanwezig op het eh, Lowlands Festival. Dit is een jongen uit Bristol. I sat by your bedside, mumbling into sorrow, holding onto your hand, my back against the beauty It's a privilege in parting, I know. The years turn to days and days turn to hours. Penitent in black, praising flesh amongst the flowers. I regret a lot, said a lot of things I never thought I would say. And I think about her and I think about her. plugging out your heartstrings. First steps across linoleum and kitten hills, pressed our faces in the crush of velveteen and satin trim. She kept her faith on windowsills and plastic figurines, dedicated to. it. het gevoel voor nostalgie. Aan de basis ligt natuurlijk de, muziek uit de jaren 50 en 60 als je dit hoort. Crybaby, de naam van de band. En daarachter schuilt dan Danny Coughlin. Danny Crybaby Coughlin, om het eh, helemaal volledig te zeggen. En zijn liedjes hebben allemaal het thema liefde en verdriet. Ach, we hebben dat vaker gehoord. Crybaby, nieuw is dat When the Lights Go Out. En dat is niet nieuw. Dat is uit de jaren 60. Liedje van Burt Beckwith en Hol David. the same feeling when you come across what you are afraid of. Made up my mind, I'm jumping, reaching for the sky, I'm trying to blow up. But if I ever fail, then I start to fall in. I hope I don't land in a mine or something. Hope I don't miss my call and passion. Gotta have for whatever involved in. Half assed 9 out of 10 results in. Crashing, the drop pump, breaks your halting. But I gotta keep it going. No time to stop, I'm a beast, I'm all in. I make high beats and I keep recording. Those who got beef, I keep ignoring as I keep exploring, out a corner of the earth ain't sight to see. Been a lot of places, rumors of races, but I can't lie, it was nice to me. Dress real smart, clothes make the man, so you notice then I don't miss my mark. I'm always on point, I'm always so sharp. When you focus, man, you know to play parts. Positions and such, you'll end up stuck in ditches and such. A rut you can't get out, gang, you gotta sit out. I know it's gotta suck when much is in clutch. And you just can't grasp it. Monumental the tribulation the task is. Trial and error, life is outlasted. This is all van die gouden ouwe die nooit vervelen. En I Say a Little Prayer van eh, Aretha Franklin... dat is zo'n gouden ouwe die je eh, altijd weer blijft te boeien op een of andere manier. Je hoorde die plaat nog eens een keer voorbij komen. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Aretha Franklin, die binnenkort, dat zal op 14 augustus zijn... een plek krijgt in de Gospel Music Hall of Fame. En dat gaat allemaal op 14 augustus eh, gebeuren... samen met nog vijf andere artiesten die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het gospelrepertoire. Onder andere ook de bluesquashzanger Ricky Skaggs. En verder nog een gospelgroep, de Hoopers. Of de Hoppers. Niet de Hoopers, de Hoppers. Die hebben zich ook verdienstelijk gemaakt met het gospelrepertoire. Aretha Franklin al jaren bezig, in 1972, met het gospelrepertoire. Toen maakte zij de LP Amazing Grace. En dat wordt tot nu toe gezien als een van de meest succesvolle gospelplaten aller tijden. Miss Franklin die was al eerder opgenomen in een Hall of Fame... maar dan ging het om de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat was in 1987 en toen was ze de eerste vrouwelijke artiest... die werd opgenomen in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Aretha Franklin dus met I Say A Little Prayer. En een sample daarvan is dan recentelijk weer gebruikt door eh, Odyssey. En dat is een rapper uit Washington. Paralyzed was de titel van het nummer dat je hoorde. Jesse Ware. mooie plaat geworden. Al eerder kwam van haar een single Running uit. Die is hier niet zo bekend geworden, maar dat zou met deze wel eens anders kunnen lopen. Wildest Moments hoorde je van de Britse zangeres Jessie Ware... die in het verleden hoofd nog heeft meegewerkt bij de band Subtract. De sterfgevallen van afgelopen week. Afgelopen zondag overleed op 93-jarige leeftijd. 93-jarige leeftijd inderdaad. Eh, Chabela Vargas, Mexicaanse zangeres die een icoon was van de Latijnse-Amerikaanse muziek... maar ook het grote symbool voor gelijke rechten voor homoseksuelen. Al meer dan een half eeuw geleden, toen het onderwerp absoluut taboe was... was in dit deel van de wereld eh, kwam zij er openlijk voor uit dat zij homoseksueel was. In de Spaanstalige wereld heeft ze een aantal grote successen op haar naam staan. En een paar jaar geleden toen merkte, werkte zij mee aan een cd van de Chieftains, San Patricio. Waarin de Chieftains uh, samenwerkte met Mexicaanse muzikanten. Een van die muzikanten was dan deze Chabela Barcas. Luz de Luna, dat hoor je van dat album. Siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farda y el dolor. Y siento tus amarras arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como niña. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. te mía, a mi selva querida que está triste y está sola. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te no he tenido is te eh, vinden, zoals ik al zei, op de meest... Nou, niet de meest recente cd, maar wel een cd die twee jaar geleden uitkwam van de Chieftains. Inmiddels hebben ze een nieuwe cd gemaakt, dat eerste gezelschap. Maar op die cd San Patricio, daar dus de samenwerking met Mexicaanse muzikanten... en dat onder leiding van de eh, Ray Heel fraai album waar ik in het verleden veel van heb gedraaid. Ook destijds dit Luz de Luna dat er nu weer voorbij kwam... Met de stem van Chabela Vargas, die afgelopen zondag op 93-jarige leeftijd is overleden. Afgelopen zaterdag, toen overleden op 76-jarige leeftijd... Johnny Bassett, afkomstig uit Detroit... waar hij een geliefd persoon was in de blues scene al daar. heeft in het verleden samengewerkt met onder andere John Lee Hooker... Little Willie John, Smokey Robinson en Nolan Strong... en in een verder verleden was je zelfs bevriend met uh, Jimi Hendrix. Johnny Bassett, hier hoor je met Proud to be from Detroit. Town, across the bridge to Belle Isle, as I cast a glance downward, but always brings a smile. I'm proud to be from Detroit, although what it does for me. And if you come to visit, you may never want to leave. And the trouble of our sports teams, in spite of a little pain, the Tigers went to the playoffs man, what a team. I'm proud to be from Detroit. In this town you'll have some fun. And if the Lions keep on winning, you know they will get the job done. serene and fine. And when it comes to music, you can't beat that Detroit sound. I'm proud to be from Detroit, town of the style, all its own. You're looking for a good time. Check out the Red Wings down at the Joe People talk about the future without thinking of the past trends that pass. Detroit is built to last. I'm proud to be from Detroit. It's the message of the song. The words seem unfamiliar. Just clap your hands and Muzikant uit Detroit... die afgelopen zaterdag op 76-jarige leeftijd overleed. Je hoorde Johnny Bassett, Proud to be from Detroit. En begin deze week toen werd bekend dat eh, vorige week zaterdag... Jimmy Jones is overleden. Nou, een heleboel mensen hebben die naam, Jimmy Jones. Maar in dit geval gaat het om de zanger Jimmy Jones... die in 1960 twee hits had. De een was Good Timing, de ander... pick up what I'm putting down. baby, I'm still hand in hand. I'm not the kind that use appearance to a rule. I'm handy with the love and I'm no fool. I fix broken hearts, I know I really can. If you're I'm busy 24 hours a day. I fix broken hearts. I know I really care. 24 hours a day. I fix broken hearts, I know I really care. had er een wereldhit mee in 1960. Jimmy Jones, afgelopen week, vorige week precies, vorige week donderdag was het overleden op 82-jarige leeftijd. Jimmy Jones. En dan kom ik bij Marvin Hamlish. Afgelopen maandag, 68 jaar ouder is geworden. Hij is vooral bekend geworden door zijn hitparade succes met zijn interpretatie van Scott Joplin's The Entertainer. Uit de gelijknamige film. Maar Marvin Hamlish schreef ook de muziek voor de film The Way We Were maar was in de jaren 60 ook al actief. Toen schreef hij onder andere deze hit voor Leslie Gore. Sunshine, lollipops and rainbows Everything that's wonderful is what I feel When oh, we're together Brighter than a lucky penny When you're near the rain goes disappears dear And I feel so fine Just to know that you are mine sunshine, lollipops, and rainbows. That's how this refrain So come on, join in. Everybody, sunshine, lollipops, and rainbows. Everything that's wonderful is sure to come your way. Je hoorde de stem van eh, Leslie Gore uit de jaren 60. Een van haar hits uit die periode. Toen heeft ze een, eh, heel veel hits gehad uh, destijds. En wat je van haar hoorde, dat was Sunshine, Lollipops en Rainbows. En dat was destijds een eh, productie van eh, Quincy Jones heeft daar meegewerkt. Eh, Quincy Jones die in die jaren 60 nog een aantal hits voor Leslie Gore heeft geproduceerd. Onder andere It's My Party. Maar het nummer dat werd gecomponeerd door Marvin Hamlish. Marvin Hamlish die afgelopen maandag op 68-jarige leeftijd na een ziekbed is overleden. Hamlish die behoorlijk wat Oscars heeft gewonnen. Drie kreeg hij er, drie Oscars. Hij kreeg vier Grammys, vier Emmys en een Tony en ook nog drie Golden Globes. En dat allemaal voor het maken van van eh, filmmuziek. Nog een muziekje voordat Dorot Megens je op de hoogte houdt... van de laatste actualiteiten van dit moment. En daarvoor neem ik je mee naar Vlaanderen. Een artiest die daar behoorlijk populair is. Hij zingt in de Nederlandse taal tot de orde van de dag. Dat is nieuw repertoire van Wigbert van Leerden... hoewel hij in eigen land ook gewoon bekend staat als Wigbert. Na de vuile kleren in de was. De huiskamer kan nog wel wat rommel hebben. Misschien komt mijn koffer me snel weer van pas. Ik loop naar buiten, wolken lijken zandsteen rotsen. Of spiegel ik beelden uit een kortelings verleden. Eenzame wegen, kronkelend asfalt, dinosaurier knoken, bizarre rotsculpturen rijken biddend naar de hemel. Laat de wind niet langer knagen aan onze fundamenten. Laat wie hier rondwaalt niet vergeten, nooit vergeten. De kerkklok tinkelt, de winkelier komt uit zijn winkel. Alles gaat zijn gang in deze rustige straat. Ik verman het is allemaal best in orde. Wat me morgen en overmorgen te wachten staat. De voorbijdagen drijven langzaam weg in het verleden. Ik weet van de dingen die ik zag